het NOS-journaal. Een deel van Schiphol is ontruimd na een bommelding. De 1 en terminal 2 zijn ontruimd. De bommelding zou gedaan zijn door iemand die op een toilet zat. Passagiers kunnen Schiphol bereiken via terminal 3. KPN-topman Bok erkent dat zijn bedrijf dit weekend fout heeft gemaakt bij het afsluiten van de e-mail van 2 miljoen klanten. Veel klanten klaagden dat ze daar niet goed over werden geïnformeerd. We hebben dingen goed en fout gedaan, zegt de topman. In een krantadvertentie bood KPN vanochtend zijn excuses aan voor het afsluiten van de e-mailadressen. KPN besloot tot de afsluiting toen gegevens van zo'n 500 KPN-klanten op straat kwamen te liggen. Eerst werd de dag dat informatie bij KPN was gestolen door hackers. Later bleek dat de adressen buitgemaakt waren van een webwinkel. Vanaf de ruimtevaartbasis Kourou in Frans-Guyana is de eerste Europese Vega-raket gelanceerd. De Vega is ontwikkeld door zeven Europese landen, waaronder Nederland... De raket kan tegen lage kosten kleine satellieten in een baan om de aarde brengen. Met de eerste vlucht worden negen mini-satellieten in de ruimte gebracht. In Den Haag zijn kamervragen gesteld over het lot van de Saoedische journalist Hamza Kasgari. Die vluchtte naar Maleisië nadat hij zich op Twitter kritisch had uitgelaten over de profeet Mohammed. Gisteren werd hij vanuit Kuala Lumpur naar Saoedi-Arabië teruggestuurd. Mogelijk wacht hem daar de doodstraf. Minister Roosentaal is ook verontrust. Hij heeft de Nederlandse mensenrechtenambassadeur, die in Saoedi-Arabië is, gevraagd deze kwestie bij de Saoedische autoriteiten aan te kaarten. Het weeralarm, dat was afgegeven vanwege de gladheid, is een uur geleden ingetrokken. De gladheid heeft nergens geleid tot ernstige ongelukken. Wel was er blikschade door slippartijen en kleine aanrijdingen. Het weer bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanuit het noordwesten volgt vanmiddag een regengebied.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 like he said. And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see.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 Poker face, face. I wanna roll with him, a hot pair we will be. A little gambling is fun when you're with me. Russian roulette. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, cause I'm bluffing with my muffin.